Start. Lot Lewin met het NOS Journaal. Paus Franciscus, hij vergeleek de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem, waar ze nergens welkom waren, met de beproevingen die vluchtelingen vandaag de dag meemaken. Paus Franciscus vroeg om erbarmen voor vervolgde en verdreven mensen. Zo'n 10.000 gelovigen volgden de mis in de Sint-Pieter. Duizenden anderen keken vanaf het plein mee op grote schermen. Het zieke jongetje Amir is overleden, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het tienjarige jongetje was verstandelijk gehandicapt en leed aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. In september werd hij uit huis geplaatst omdat zijn ouders hem in het asielzoekerscentrum waar ze woonden niet de goede zorg konden geven. De ouders gingen daarop naar de rechter. Toen ze een maand later een aangepaste woning hadden gevonden, mocht Amir weer naar huis. De Peruaanse oud-president Fujimori krijgt gratie vanwege zijn slechte gezondheid. Dat heeft de huidige president Kuczynski bekendgemaakt. Fujimori is 79. Hij werd gisteren met spoed van de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had een veel te, veel te lage bloeddruk en hartritmestoornissen. Fujimori was president van Peru tussen 1990 en 2000. Hij zit sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar... wegens corruptie en mensenrechten schendingen. De kerstinkopen hebben tot een nieuw pinrecord voor de zondag geleid. In totaal werd er voor 218 miljoen euro afgerekend met de pinpas. Het ging om 8 miljoen transacties. Op een normale zondag zijn dat er gemiddeld 5,6 miljoen. Daarbij hielp dat meer gemeenten dan ooit een koopzondag hadden toegestaan. In 85% van de gemeenten waren de winkels open. En het weer dan nog, het is bewolkt met kans op wat regen. Overdag ook grijs met motregen, het wordt 9 graden. Tweede kerstdag is er wat meer ruimte voor de zon, maar ook dan vallen er wat buien. Dit was Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM.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 Nee, nooit had ik gedacht dat ik dit nog eens mee zou maken. Wat tijd ik verkeerd? Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van stijl. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM I'll protect you from the hooded claw.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 I work all day and I work all night. I'm ready for a little change of appetite. Let's party on with freedom as my guide. I wanna feel alive and push myself to overdrive wens jullie allemaal fijne dagen en een